Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vannacht weer honderden raketten afgevuurd op de Gazastrook. Vanuit dat Palestijnse gebied werd Israël afgelopen weekend aangevallen door mensen van Hamas. Er is veel verdriet en boosheid dat merkt onze correspondent Nasra Habiballa. Veel mensen die willen eh, dat Hamas hard wordt aangepakt. Ze willen dat er wraak genomen wordt. Eh, en tegelijkertijd is er ook wel een groep die zegt... het is afschuwelijk eh, wat er hier gebeurd is de afgelopen dagen. maar ja, het plat bombarderen van, van Gaza is ook niet de oplossing. Nederlanders in Israël kunnen vandaag met een militair vliegtuig terug naar huis. Er zou aan boord plek zijn voor zo'n 200 mensen. Ook andere landen zetten de luchtmacht in om mensen terug te halen. Honderden reizigers op een vliegveld bij Londen kunnen nog uren geen kant op. Door een grote brand in een parkeergarage zijn er tot de middag geen vluchten van en naar de luchthaven. Vier brandweerlieden en een vliegveldmedewerker raakten gewond. Een harde knal in het centrum van Leeuwarden vannacht. Bij een falafeltent was een explosie. De voordeur van de zaak werd eruit geblazen... en een gebouw aan de andere kant van de straat raakte ook beschadigd. En dan nog een viezig bericht uit Tilburg waar je bijna jeuk van zou krijgen. In een wijk daar hebben ze last van een enorme kakkerlakkenplaag. Soms zitten er wel honderden op het dak en ze kruipen via ramen huizen binnen. De beestjes komen waarschijnlijk uit heggen die niet zijn onderhouden door de gemeente. Die heeft nog niet besloten of en hoe het beestje wordt bestreden.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt het Israëlische leger. Er zijn ook ruim 2700 gewonden. Het dodental aan de Palestijnse kant is inmiddels hoger dan 900. De regering Biden wil samen met andere landen een plan maken om burgers in de Gazastrook een uitweg te bieden uit het dichtbevolkte gebied... via een zuidelijke corridor die naar Egypte moet leiden. Het westen van Afghanistan is net als zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. De beving in de buurt van Herat had een kracht van 6,3, net als die van afgelopen weekend. Het weer, eerst veel bewolking met lokaal kans op regen. Later breekt de zon geregeld door, bij maxima tussen 18 en 23 graden.